in het Drentse land, aan de heide rand, daar staat een huis. Het huis dat ik goed ken, waar ik geboren ben, daar voel ik me thuis. Daar je Drentse hei. Waar eens mijn wiegje stond en waar ik veel liefde vond. Daar op die mooie Drentse hei. Daar heb ik als kind gespeeld in weer en weer. Daar Daaronder de een dag, voel ik me op mijn gemak. Daar op die mooie Drentse hei. Waar eens mijn lichtje stond en waar ik veel liefde vond al maakt het zand plaats voor vruchtbaar land. Dat huis blijft staan, een stuk van vroegere tijd, dat willen wij niet kwijt. Nooit zal het vergaan. en waar ik veel liefde vond. Daar op die mooie Drentse hei. Waar eens mijn lichtje stond en waar ik veel liefde vond.